Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Obama... hebben in de marge van de D-Day-herdenking in Normandië kort met elkaar gesproken. De informele ontmoeting duurde 10 tot 15 minuten. De relatie tussen de grootmachten is dit jaar fors bekoeld... door het conflict om de Krim en Oekraïne. Eerder vandaag sprak Poetin met de nieuwe Oekraïnse president Poroshenko... en ook de Duitse bondskanselier Merkel was daarbij. In Groot-Brittannië heeft de politie de ouders van een veel te dik kind gearresteerd op verdenking van mishandeling en verwaarlozing. De jongen van 11 woog ruim 95 kilo, drie keer zoveel als het normale gewicht voor een kind van die leeftijd. De ouders zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten en zeggen dat molligheid in de familie zit. Zes supporters van voetbalclub Alphense Boys krijgen straf... omdat ze vorig jaar betrokken waren bij een grote vechtpartij. Twee van de supporters schopten elke speler die al op de grond lag... en krijgen twee tot drie maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk... en moeten werkstraffen doen. De andere vier supporters van Alphense Boys en één van Haaglandia krijgen lagere straffen. Vechtpartij tussen supporters van de twee clubs was vorig jaar. In Kosovo zijn vier doden gevallen bij een grote explosie in een kolencentrale. Zeker tien mensen raakten gewond. De ontploffing beschadigde ook huizen in de omgeving. De oorzaak is vermoedelijk een gaslek. De centrale ligt dicht bij de hoofdstad Pristina en is de op één na grootste van het land. Voetballer Frank Ribéry gaat niet met Frankrijk naar het WK in Brazilië. De aanvaller van Bayern München heeft te veel last van een rugblessure. Ribéry ging vanochtend nog wel op de teamfoto, maar daarna werd besloten dat hij niet meegaat. Novak Djokovic heeft de finale van Roland Garros bereikt. Hij won de vier sets van de Let Ernest Gulbis. In de finale speelt Djokovic tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Rafael Nadal en Andy Murray. Nadal won Roland Garros vorig jaar nog. De finale is zondag. Het weer, zonnig 18 tot 24 graden, ook morgen volop zon en dan nog iets warmer. 25 graden op de Wadden tot 32 landinwaarts. Dit was het NOE. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke avondspits. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden 8 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 8. Op de A9 naar Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Kooimeer.